Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zo klonk het vannacht in Tel Aviv. was in Israël en de Palestijnse gebieden weer erg onrustig. De ene na de andere raket werd afgevuurd, hoorde onze correspondent. Een enorm aantal explosies. Ik moet zeggen dat eh, ik dacht dat de ruiten uit mijn huis zouden springen... met de enorme ontploffingen die da daarna plaatsvonden. En eh, toen werden er 300 raketten afgevuurd om drie uur vannacht op Tel Aviv. Maar niet alleen op Tel Aviv, ook op de luchthaven en ook op het centrum van het land... en natuurlijk ook rond de Gazastrook. Dus het was een heftige nacht. Meerdere gebouwen werden geraakt door de raketten en stortte in. Door het geweld zijn de afgelopen dagen vijf Israëliërs omgekomen... en bij de Palestijnen hebben 35 mensen het niet overleefd, onder wie 12 kinderen. Een groep Verenigde Naties-landen praat vandaag over hoe het verder moet. Van fysiotherapeuten en verloskundigen tot mensen die op de corona-afdelingen werken... alle zorgmedewerkers krijgen een bonus, zegt minister De Jonge. Eenmalig krijgen ze ruim 200 euro. De topverdieners in de zorg krijgen de coronabonus niet politie heeft gisteravond in opsporing verzocht... meer bekendgemaakt over de overval op het huis van PSV'er Zahavi. Onder meer dat overvallers met de fiets kwamen. En daar mogelijk ook weer op zijn vertrokken. Dat is echt wel een opvallend detail. Zondag werden Zahavi's vrouw en kinderen thuis in Amsterdam overvallen en vastgebonden... terwijl de voetballer zelf op weg was naar een wedstrijd. De daders gingen er met persoonlijke spullen en cash vandoor. Dierenrechtenorganisatie PETA heeft een koe naar Kim Kardashian vernoemd... De realityster eet alleen maar vegan producten... tot grote vreugde van de Indiase tak van pita. Daarom loopt er nu in India een koer rond die Kimberly Kardashian heet. Het weer eerst volop zon en hoewel er vanmiddag meer wolken komen... blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij knooppunt Koenplein met een kwartier vertraging.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 Ze bestookten elkaar met raketten. Vanuit Gaza werden honderden raketten afgevuurd. ABN AMRO heeft het eerste kwartaal een verlies geleden van 54 miljoen euro. De slechte cijfers komen grotendeels vanwege de miljoenenschikking met het OM... vanwege de gebrekkige controle op witwassen. Als de ziekenhuiscijfers blijven dalen, dan mag er vanaf volgende week woensdag weer wat meer. Dan gaan dierentuinen, pretparken en ook bijvoorbeeld binnenzwembaden en sportscholen onder voorwaarden weer open. Het weer wisselend bewolkt met in het zuiden kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. man with his heart so pure and his love so fine. Stick with me and I'll ride with you to the end of the line. Hold my hand and I'll walk with you through the darkest night.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 It gets hard sometimes I can tell he's been lying, pretending that he's faithful, and he's no you. You don't have to be hiding. Don't you be ashamed to say he hurt you. Your girl, you're my girl. We your girls. Won't you know that we love you, oh, girl? I can tell you've been I can Tell you've been crying. I can see it in your eyes. I can tell he's been I can lying. Tell he's been lying. Pretending he loves I can you.